Citydijkers met het NOS Journaal. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is opnieuw gestegen. Volgens het CBS was een gemiddeld huis begin dit jaar 315.000 euro waard. Dat is de hoogste waarde ooit. De gemiddelde verkoopprijs van een koophuis ligt al enige tijd nog hoger. Bij de berekening van de WOZ-waarde worden alleen ook huurhuizen en niet verkochte koophuizen meegenomen. Pakistan heeft de internationale gemeenschap om steun gevraagd... vanwege de zware regenval die het land sinds juni teistert. De regen heeft overstromingen veroorzaakt... die hele dorpen en gewassen hebben weggevaagd. Meer dan duizend mensen zijn om het leven gekomen... en ruim 300.000 inwoners zijn geëvacueerd naar kampen... die door de, door de regering zijn opgezet. De regenval heeft ook economische gevolgen voor Pakistan. Waarschijnlijk loopt de schade in de miljarden. Vannacht slapen geen asielzoekers gedwongen buiten bij het aanmeldcentrum in Terapel. Volgens het COA zijn er bijna 500 opvangplekken gevonden voor mensen die gisteren buiten moesten wachten. Het gaat om plekken verspreid over het hele land. Enkele mensen kiezen er zelf voor om toch wel de nacht buiten door te brengen in Terapel. Volgens het COA wezen zij alle opties af. Het is voor het eerst in lange tijd dat niemand gedwongen buiten moet slapen. Gisteren moesten nog 250 mensen de nacht in de buitenlucht doorbrengen... omdat er geen opvangplekken waren gevonden. Janine Abbring stopt met de presentatie van het VPRO-programma Zomergasten. Ze maakt haar vertrek bekend aan het einde van de laatste aflevering van dit seizoen. Abbring presenteerde Zomergasten vanaf 2017. Zes seizoenen sprak ze tijdens de zomer met prominente gasten over een ideale televisieavond. Wie Abbring opvolgt bij Zomergasten is nog niet bekend.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 and do anything. You are the greatest show on and on your face is written S-E-X. Your place mine. We can have a real good time. Your place mine. Let's lay our hearts on the line. Your place are mine.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 Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en we flexen. Wat ga ik doen met die stek?